Dik Hark met het NOS Journaal. In de hal van de Tweede Kamer heeft premier Rutte kransen gelegd bij de erelijst van gevallenen. Daarop staan de namen van bijna 18.000 militairen en verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Sinds vorig jaar is de lijst ook digitaal te bekijken. Zuid-Holland moet opnieuw kijken naar de effecten op de natuur door de bouw van twee nieuwe elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. Electrabel en E.ON bouwen daar kolencentrales die volgens milieuorganisaties veel schade toebrengen aan de natuur. Er moet van de Raad beter worden gekeken naar de gevolgen voor het beschermde duingebied. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de bouw van de centrales. In Pakistan is de aannemer aangehouden die de villa van Osama Bin Laden heeft gebouwd. Pakistanse autoriteiten willen weten of hij het huis in 2005 specifiek als schuilplaats voor de Al-Qaeda-leider heeft ontworpen. Het, de Pakistanse autoriteiten zijn nog op zoek naar de opdrachtgever voor de bouw. Een bezorgster van TNT is ontslagen omdat ze al maandenlang geregeld geen post bezorgde in Helmond. Bij haar thuis werden ongeveer 5000 brieven gevonden. TNT kwam in actie na klachten. Helmonders begrepen niet waarom er sinds eind vorig jaar vaak geen post werd bezorgd. De vrouw werkte nog niet zo lang bij TNT, ze had geen verklaring voor haar actie. De brieven, waaronder een stapel kerstkaarten, wordt samen met een excuusbrief nagezonden. Drie mannen die vorige week een amateurscheidsrechter belaagden hebben zich gemeld bij de politie. Samen met andere supporters van voetbalclub Spakenburg gingen ze vrijdag naar het huis van de scheidsrechter in Groningen. Ze zijn kwaad over beslissingen van hem tijdens de verloren wedstrijd tegen aartsrivaal IJsselmeervogels. De supporters vernielden onder meer tuinmeubilair en zorgden voor veel onrust in de straat. Tegen hen is proces verbaal opgemaakt. Het weer dan nog flinke zonnige periode met hier en daar stapelwolken en een bui. Temperatuur 12 graden op de Wadden en een graad of 16 in Limburg. Morgen is het droog en zonnig en iets warmer. De dagen daarna stijgt de temperatuur nog verder tot ruim boven de 20 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal.